Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooimiet in Helmond is tot en met dinsdag dicht vanwege een corona-uitbraak. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Na een steekproef bleken 1 op de 6 geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. Het onafhankelijke kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van Paramaribo online gezet. Voorzitter Van Dijk Silos deed dat uit woede... omdat de uitslagen van de parlementsverkiezingen nog steeds niet bekend zijn gemaakt. De oppositie vreest dat president Bouterse en zijn NDP proberen te frauderen. De NDP staat in de peilingen op fors verlies. Bouterse heeft om een hertelling gevraagd. President Trump wil nieuwe regels voor sociale media als Twitter en Facebook... en heeft een decreet ondertekend waarin hij de overheid verplicht om uit te zoeken of dat kan... Volgens de Amerikaanse wet zijn de bedrijven nu niet verantwoordelijk voor wat mensen schrijven op de platforms. Trump wil dat veranderen. De president ligt in de clinch met Twitter. Het platform noemde een tweet van hem waarin hij zei dat stemmen per post tot fraude leidt, feitelijk onjuist. In Moskou is het officiële dodental voor de maand april fors naar boven bijgesteld. Eerst werden 639 slachtoffers gemeld, dat zijn er nu 1561. Volgens het gezondheidsdepartement van Moskou zijn nu ook de twijfelgevallen meegeteld. Verwacht wordt dat ook het landelijke dodental in Rusland wordt bijgesteld. Dat staat nu op ruim 4100. De Franse autofabrikant Renault zou van plan zijn wereldwijd 15.000 van de bijna 180.000 banen te schrappen als gevolg van de coronacrisis. Een derde van die ontslagen zou in Frankrijk vallen.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Wakker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 turn of my life. Let me work on you. special love. Zie ZFN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 goes by doggone hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking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 by regagne les les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé.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

嗯嗯。